Renate met het NOS Journaal. In Friesland, in het dorp Boelenslaan... heeft de politie een automobilist neergeschoten... die op agenten is ingereden. De man overleed ter plekke. De agenten wilden hem stoppen tijdens een controle... maar in plaats daarvan sloeg hij op de vlucht. De achtervolging eindigde in Boelenslaan... waar de agenten de man probeerden te benaderen toen hij op ze inreed. Waarom hij vluchtte en op de agenten inreed is nog niet duidelijk. De politie en de Rijksrecherche doen onderzoek. De demissionaire ministers Kaag en Bijleveld hebben een zwaar debat over de evacuaties uit Afghanistan overleefd. De Tweede Kamer is uiterst kritisch over het handelen van het demissionaire kabinet, maar verbindt er voorlopig geen politieke consequenties aan. De partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten om daar beter over te kunnen oordelen bleek na een urenlang debat in de Kamer... waarin de bewindslieden fouten erkenden en spijt betuigden. Een motie van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld... kreeg de steun van bijna de hele oppositie, maar haalde geen meerderheid. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS sluiten een pact om defensietechnologie te gaan delen. Zo willen de drie landen een front vormen tegen China en samen een technologische supermacht vormen. Australië zegt er een onderzeebootorder van 90 miljard dollar met Frankrijk voor op, meldt nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan pas zes jaar dirigent geweest.